บุ๊กทู เจ็ดสิบเอ็ด 71. 71. ต้องการ อยาก Iets willen. Iets willen. คุณอยากทำอะไร Wat willen jullie? Wat willen jullie? คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Willen jullie voetballen? Willen jullie voetballen? คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม Willen jullie vrienden bezoeken? Willen jullie vrienden bezoeken? ต้องการ อยาก Willen. Willen. ดิฉันไม่อยากมาสาย Ik wil niet te laat komen. Ik wil niet te laat komen. ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Ik wil niet weggaan. Ik wil niet weggaan. ดิฉันต้องการกลับบ้าน Ik wil naar huis gaan. Ik wil naar huis gaan. ดิฉันต้องการอยู่บ้าน Ik wil thuis blijven. Ik wil thuis blijven. ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว Ik wil alleen zijn. Ik wil alleen zijn. คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม Wil je hier blijven? Wil je hier blijven? คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Wil je hier eten? Wil je hier eten? คุณอยากนอนที่นี่ไหม Wil je hier slapen? Wil je hier slapen? คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ Wilt u morgen vertrekken? Wilt u morgen vertrekken? คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ Wilt u tot morgen blijven? Wilt u tot morgen blijven? คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Wilt u de rekening morgen pas betalen? Wilt u de rekening morgen pas betalen? คุณอยากไปดิสโก้ไหม Willen jullie naar de disco? Willen jullie naar de disco? คุณอยากไปดูหนังไหม Willen jullie naar de bioscoop? Willen jullie naar de bioscoop? คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Willen jullie naar het café? Willen jullie naar het café?